Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De komende dag rijden de treinen van NS weer zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling. Daarmee komt er een einde aan de winterdienstregeling. Afgelopen week reden er op veel trajecten veel minder treinen dan normaal. Spoorbeheerder ProRail waarschuwt dat niet alle winterse problemen meteen verdwenen zijn. Zo zijn er veel wissels niet gebruikt en die moeten eerst allemaal worden gecontroleerd. Ook rijden op enkele trajecten geen of veel minder treinen omdat onderhoud vorige week niet kon doorgaan. De financiële wereld heeft bezorgd gereageerd op de dagvaarding van de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Jerome Powell. De Amerikaanse justitie wil een strafrechtelijk onderzoek naar hem beginnen. Na het bekend worden van de dagvaarding daalde de dollar in waarde en steeg de prijs van goud naar een recordhoogte. Ook spraken de voorgangers van Powell zich uit tegen de dagvaarding. Ze noemen die een ongekende poging om via aanvallen van het OM de onafhankelijkheid van de centrale bank te ondermijnen. Een Amerikaanse senator klaagt het ministerie van Defensie aan... omdat hij een berisping heeft gekregen na kritiek op Trump. De tik op de vingers voor senator Mark Kelly is de opmaat naar een verlaging in rang... en korting op zijn pensioen. Kelly nam in november een video op met vijf andere democraten... die allemaal bij de strijdkrachten of de inlichtingendiensten hebben gewerkt. Ze riepen daarin militairen op illegale bevelen te weigeren. In Engeland hebben archeologen een strijdtrompet uit de ijzertijd gevonden. Het muziekinstrument is vermoedelijk zo'n 2000 jaar oud. Het gaat om de meest complete strijdtrompet die ooit in Europa is gevonden... zegt de nationale erfgoedorganisatie Historic England. De vondst werd afgelopen zomer al gedaan bij Thetford... op een plek waar woningen moeten komen, maar is nu pas bekendgemaakt. Het weer... De hele nacht bewolkt en in het noorden kan plaatselijk dichte mist voorkomen.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 Say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how slip the crack in the old school bag.